ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat file tussen Landsmeer en de Koentunnel... 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweert... 6 kilometer met 20 minuten extra reistijd.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 But one of these days. Tell me, do you wanna believe it? Tell me, do you wanna receive it straight? fortune in your hand Is there to understand that the given? Tell me do you wanna believe it? Tell me would you wanna receive this life that's only meant for you?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 op basis van bronnen rond de besprekingen... die gisteren van de Iraanse Raad van Experts zijn gevoerd. Bij Israëlische aanvallen op de Libanese stad Baalbek... zijn zeker vier mensen gedood, meldt het Libanese staatspersbureau. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid... zijn er de afgelopen twee dagen al zeker 50 mensen gedood... bij Israëlische luchtaanvallen. En het lukt gemeenten niet goed om nieuwbouwplannen te realiseren. Van de ruim 350.000 huizen die ze hadden willen bouwen in de afgelopen vier jaar... is maar driekwart er ook echt gekomen. Volgens gemeenten komt dat onder meer door onduidelijke stikstofregels... en bezwaarprocedures van omwonenden. Het weer hier en daar nog wat mist, maar daarna veel zon... bij 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Dit is ZFM. geluid van Zandvoort.